Renate Kok met het NOS Journaal. De Verenigde Staten trekken zich terug uit een wapenakkoord met Rusland... dat in de Koude Oorlog werd gesloten. Het INF-verdrag uit 1987 verbiedt de inzet van nucleaire en conventionele raketten... die een middellange afstand kunnen afleggen. Minister Pompeo van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS het verdrag... morgen officieel zal beëindigen. President Trump dreigde al langer met het opzeggen van het verdrag. De VS is boos op Rusland omdat het tegen de afspraken in kruisraketten zou hebben ontwikkeld. De Russen hebben dat altijd ontkend. Tegen de Rotterdamse atletiektrainer Jerry M. is inmiddels één aangifte gedaan. Waarschijnlijk volgen er later nog twee, meldt het Openbaar Ministerie. Vorige maand startte de politie een onderzoek naar de man van 58. De afgelopen 35 jaar heeft hij zeker negen meisjes... van tussen de 11 en de 18 jaar misbruikt... bij verschillende atletiekverenigingen in de regio's Rotterdam en Den Haag. Vermoedelijk heeft hij meer kinderen misbruikt. Tot nu toe was er geen aangifte tegen hem gedaan. Daarom loopt hij nog vrij rond. Q-koortspatiënten die recht hebben op een tegemoetkoming van het kabinet... krijgen allemaal 15.000 euro. Eerder was dat nog het maximale bedrag waarop aanspraak kon worden gemaakt. Het bedrag is niet bedoeld als schadevergoeding... maar als erkenning voor het opgelopen leed. De aanvraagtermijn voor de regeling liep gisteren af. Zo'n 2000 mensen hebben er een beroep op gedaan. En minister Bruins denkt dat het nog een paar maanden duurt... voordat alle aanvragen zijn beoordeeld. Vooral in Noord-Brabant werden veel mensen ziek... toen in 2006 de Q-koorts uitbrak op geitenbedrijven. De Belgische koning Albert weigert DNA af te staan voor een vaderschapstest... en gaat in cassatie tegen een uitspraak van het Hof hierover. De vader van de huidige koning zou ook de vader zijn van Delphine Bouel. Haar moeder had jarenlang een relatie met Albert. Bouel spande een rechtszaak aan om een DNA-test af te dwingen. Het weer op de meeste plaatsen is het bewolkt. Lokaal kan er een bui vallen. De temperatuur ligt tussen de 1 en de 5 graden. Ook morgen is het grijs en kan er vooral in het oosten nog wat sneeuw vallen. De temperatuur komt dan net boven nul uit. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A7, Zaandam richting Hoorn...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 Dan is het maandags echt weer tijd voor doktersoverleg. En weet u wat mijn dokter zei? dag met chips en zware check. En als ik dan weer honger krijg, nog even langs de mek. En daarna naar de voetbal toe, ik sta weer buitenspel. Ik ben het beste in de derde helft, ja dat begrijpt u wel. En weet u wat mijn trainer zei? Van al het eten en de dingen die ik deed. Ik kijk dan in de spiegel, het is echt geen gezicht.